Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. 15 steden krijgen miljoenen om te voorkomen dat jongeren in de drugscriminaliteit terechtkomen. Elk jaar mogen ze 82 miljoen verdelen in probleemwijken om te zorgen dat jongeren op het rechte pad blijven. Het begint al vanaf groep 7 en 8, legt mijn collega Ewout Kiviet uit. Via jongerenwerkers, scholen, politie, die moeten er eigenlijk eerder bij zijn dan de criminelen. Eh, en beter in de gaten houden of jongeren afglijden of niet. En ze ook eh, perspectief bieden met eh, werk en inkomen. En dus gaat er ook geld naar projecten die jongeren helpen om een baan te vinden. Formule 1-wagens mogen over het circuit van Zandvoort blijven kroppen het racecircuit houdt de vergunning. Natuurorganisaties wilden dat er niet meer gereced zou worden in Zandvoort... omdat het voor te veel stikstof zorgt. De rechter zegt dat het wel meevalt en dat Zandvoort gewoon Formule 1 races kan blijven organiseren. Een dark store van flitsbezorger Zep in Amsterdam moet dicht, heeft een rechter besloten. De gemeente wilde het magazijn waar de flitsbezorgers af en aan fietsen dat dat dicht ging, omdat hij er volgens de regels niet mocht zitten. Het bedrijf ging in beroep en de rechter geeft de gemeente nu gelijk. In Mexico zijn zes nieuwe kikkersoorten ontdekt. Ze waren nooit eerder opgevallen, want ze zijn super klein. Sommige gevonden kikkers zijn maar 11 mm lang. Dat is kleiner dan een muntje van 1 cent. De zes soorten kikkers komen op de lijst van bedreigde diersoorten... zodat er meer info over verzameld kan worden. Het zijn trouwens niet de allerkleinste kikkers ter wereld. Dat is een soort uit Papua-Nieuw-Guinea die maar 7 mm lang wordt. Ja, en als je zo'n kleine kikker bent, dan kun je niet echt kwaken. Deze kikkers klinken meer als een soort stoplicht. Het weer dan nog. Ga je vanavond hoort op, trek een lekker warme jas aan, want we krijgen een koude Koningsnacht. Morgen een overwegend zonnige Koningsdag met temperaturen tussen de 13 en 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag rijdt het verkeer langzaam. Tussen Schiphol en Roedelvarensveen 9 kilometer met 10 minuten extra reistijd. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Geuzenveld en Amsterdam Buitenveldert langzaamaan over 5 kilometer met ook daar 10 minuten vertraging. En 247 van Amsterdam naar Horen bij Broek in Waterland 3 kilometer met 5 tot 10 minuten extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. Met nu jouw keuze ZFM. What's the point Can't change your mind, can't leave it all behind.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 Het circuit van Zandvoort houdt zijn vergunning om Formule 1-races te organiseren. De bestuursrechter oordeelt dat de vergunning niet tot meer stikstofuitstoot leidt... omdat er in de rest van het jaar juist minder wordt gereced in Zandvoort. Een van de ruim 3000 mensen die vandaag een lintje hebben gekregen is Henk van der Meijden.